12 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Staatssecretaris Broekers-Knol krijgt van Tweede Kamerleden forse kritiek... nu een gesprek met Marokko op het laatste moment niet is doorgegaan. Broekers wilde met Marokko overleggen over het terugnemen van uitgeprocedeerde Marokkanen. Maar dat land annuleerde het overleg zonder te zeggen waarom. Kamerleden noemen de gang van zaken dom en amateuristisch... en willen een uitleg van de staatssecretaris. Vorig jaar zijn wereldwijd ruim 140.000 mensen gestorven aan de mazelen. En dat is bijna 15% meer dan in 2017, blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt dat te weinig mensen worden gevaccineerd... en spreekt van collectief falen bij de bescherming van de kwetsbaarste kinderen. Er is niet genoeg controle op de PFAS-stoffen die vrijkomen bij gemoers in Dordrecht, zegt de provincie Zuid-Holland. De provincie houdt toezicht op de PFAS-stoffen die vrijkomen via de lucht en het water. Maar 95% van de uitstoot verlaat het terrein via afvalstromen. En daar is geen controle op. Het Poolse Hoge Rechtshof vindt het overheidsorgaan dat rechters benoemt niet onafhankelijk genoeg. De rechters worden aangesteld door de Raad van Justitie... en de meeste leden daarvan zijn gekozen door het Poolse parlement... waarin de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid de meeste zetels heeft... Volgens critici probeert die partij met de Raad van Justitie de rechterlijke macht te beïnvloeden. En in heel Frankrijk zijn vandaag naar schatting 700.000 demonstranten de straat op gegaan. De actiedag was bedoeld als protest tegen pensioenplannen van president Macron... maar liep uit op een algemeen protest. Door de staking waren scholen dicht en reden veel treinen en bussen niet. In Parijs ligt het openbaar vervoer nog het hele weekend stil. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een stevige wind.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 reason why heette de single van Lauren Alenia, Georgia Peaches. Ze werd tweede in het tiende seizoen van American Idol. Maar inmiddels is zij ook aardig aan de weg aan het timmeren in de country wereld. We gaan naar eh, Ierland. Ja, en dat doen we met We Banjo 3. is een Ierse band die een mix van traditionele Ierse muziek en bluegrass mixt. En dat noemen ze Celtgrass. Dit is Light in the Sky. left your home and everything you own just to follow the stars in the sky. You left those green, green hills for them city thrills. I'll wash with your find your truth, you're homeward bound. Your spirit fainted thin, dreams they came. between the demon and the knife As it traces a line across your heart Let light be your friend And take you back from the end Wait and the clouds are sure to part There is a light vind het wel lekker klinken, dat Grass, We Banjo Free was dat en Light in the Sky. We gaan naar 1987. Dat doen we met een band die eh, twee jaar daarvoor werd opgericht... en in totaal vijf albums heeft uitgebracht. Het is de Desert Rose Band en He Is Back. En na een Blue en daarna gaan we naar de Spiegelplaat. You turn away, you won't look at me. You seem to think that I just can't see. was hoping he was out of your heart, but he's still calling you. Now he's back and I'm blue. I forgot about yesterday. Those memories seem so far away. All it took was just a whisper to start a flame burning. Nashville Spiegelblad. En wij beginnen in 1981. Toen werd dit nummer voor het eerst op de plaat gezet door David Allen Co. En in 2015 zette Chris Stapleton zijn stempel op de country muziek. Zo van, jongens, hier ben ik en ik ga niet meer weg. Je gaat twee keer luisteren naar Tennessee Whiskey. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I used to spend my nights out in a bar Liquor was the only love I'd known.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 Lost two fingers in the steel mills, and I ain't going back again. I fought for my country, Lord knows I did my best. Crawling across some foreign field they pinned a ribbon to my chest. So pass around the bottle, boys, let's talk about old times. Night's rolling in, it's cold as sin here on the welfare line. Served on a Georgia road gang, couldn't pay the debts I owe. Cause I ain't made of silver, and I ain't ever seen no gold. I still remember Rachel, soft as a velvet gown. They laid her in Elmer's grave on the other side of town. So pass around the bottle, boy. Let's talk about old times. Night's rolling in, it's cold as sin here on Now some folks are born to money. You know I wish them well. If the devil should ever want my soul, I swear I'd never sell. So pass around the bottle, boy. Let's talk about old times. Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson en Chris Christofferson. Oftewel The Highwayman en Welfare Line. We gaan weer even naar onze digitale brievenbus. En dat doen we in... We gaan naar Amerika. Ja, ik zat even te kijken. Ik denk, waar gaan we naartoe? We gaan naar Amerika. Want Dustin Chapman stuurde zijn nieuwste single op. Dit is 701. The line's going down and all the way around I'm here searching opened door. Not sure if there's more times, but you. all the future made the past, and I was never asked. That's okay. I kinda like it in the middle, but you can't stand still. hero, and my heart starts losing all signal. Fayetteville, North Carolina was dat Dustin Chapman en zijn nieuwste single 701. We gaan naar een duet toe en wel van Barry Hay en Danny Vera. Van het album For Your Baby van Barry Hay is dit Blue By You. I feel so bad times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may. was a slam de stamboom van deze dame gaan bekijken... komen we nogal heel wat grootheden tegen naast haarzelf. Ze is namelijk de dochter van June en de kleindochter van Maybelle Carter van de Carter Family. En ze was ooit ook nog eens getrouwd met de Engelse rockzanger Niccolo. Dat was Carleen Carter en Do It in a Heartbeat. We gaan naar de Wreckers en die zingen Leave the Pieces. you're not sure that you love me, but you're not sure enough to let me go. Baby, it ain't fair, you know, to just keep me hanging around. You say you don't wanna hurt me, don't wanna see my tears. So why are you still standing here just watching me drown? And it's alright, yeah, I'll be fine, don't worry. 2005 werd opgericht door Jessica Harp en Michelle Branch. En Leave the Pieces. We gaan verder met de laatste twee nummers die jullie hebben doorgegeven. Die jullie de mooiste vonden van Wildcard van Miranda Lambert. Je gaat achter elkaar luisteren naar Settling Down en daarna Tequila Dust. Dit is het Nashville Spotlight Album. for mornings? Should I look for rainbows or wait for the rain? Is happiness on the highway or is it parked in the driveway? Should I lean on you, babe, or should you lean on me? Am I looking for comfort? Am I looking for an escape? Am I looking for you? Am I looking the other way? Spotlight album. His last name D laatste twee van de top vier die jullie hadden doorgegeven van het album Wildcard van Miranda Lambert. Het Spotlight album deze keer Settling Down en Tequila Das. Miranda won trouwens in 2007 een award bij de Academy of Country Music voor Top New Female Vocalist. En in 2008 voor haar album Crazy Ex-Girlfriend. We gaan weer even naar onze digitale brievenbus. We gaan weer naar Engeland en dat doen we met Tennessee Twin. Jeff en Victoria uit Cambridge hebben dit jaar hun debuutalbum Tips in a Jar uitgebracht. En ze hebben vrij recent een nieuwe single uitgebracht en die heet Too Hard Rendezvous. Standing at the edge of the skull trying to take the first step, trying not to trip and fall. Hoping that you say yes and dance with me, gets me to a slow song, hoping like it's meant to be. Cause if we can find the courage with this thing, maybe next we'll make a promise with a ring. enough to try in this crowd room. make it just me and you. Give me hope and make me smile. Make our eyes and hearts collide. Please make this the ground on which our love is grew. Let's borrow cost for a two-heart rendezvous. far from Thinking of the old days, wondering what became of you. Suddenly there's someone bumping into me. There's a face that I knew, smiling right on back at me. Where did you go all these years that flew on by? Is there one more chance to take for you and I? Give me wings to make me fly. Make me bold enough to try. In this crowded room, make it just me and you. ground on which I love. Twin. En heb je nu zelf ook een single die je onder onze aandacht wil brengen? Stuur hem even op naar info.nationalradio.nl en wie weet kom je hem de volgende keer tegen op een van onze playlisten. We gaan een duetje doen, tenminste ik niet, maar de twee artiesten die ik nu aangekondigd Travis Tritt en Marty Stewart. dit is The Whiskey Ain't Working. There was a time I could my cares away me night and day. When the thought of you came crashing through, I've had Street en Marty Stewart. En The Whiskey Ain't Working. Nou, misschien moet je eens melk proberen of water. Misschien helpt dat wel. Het zit er weer op. We zijn alweer klaar met de show.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 I heard you say I was the only one thousand times that you were Dan stuur jullie allemaal fijne dagen en...